Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Greenpeace gaat zijn werk in Rusland staken... omdat de Russische overheid de milieuorganisatie heeft bestempeld als ongewenst. Greenpeace zou geprobeerd hebben zich te bemoeien met staatszaken... en anti-Russische propaganda hebben verspreid, zegt de Russische openbaar aanklager. Ook zou de organisatie hebben opgeroepen tot sancties tegen het land. In een reactie zegt Greenpeace alleen te worden gestraft vanwege protesten... tegen plannen die rampzalig uitpakken voor de natuur... zoals houtkap en bodem- en luchtverontreiniging. De documentaire serie over de Nederlandse gevangene Jaitsen Singh mag worden uitgezonden, heeft de rechter bepaald. Singh zit al 39 jaar in de cel in de VS voor de moorden op zijn vrouw en stiefdochter. In de serie van BNN-Vara staan onder meer mogelijke gerechtelijke dwalingen in de zaak centraal. Maar ook vermeend seksueel misbruik door Singh en zijn mogelijke drugshandel komen aan bod. Singh spande een kort geding aan omdat hij bang is voor problemen met medegevangenen. Volgens de rechter kon hij weten dat de documentaire ook over deze onderwerpen zou gaan. Op de luchthaven bij de Oost-Oekraïnse stad Mariupol is een aantal explosies geweest. Dat meldt het Russische staatspersbureau TAS. Op sociale media zijn daar beelden van te zien die gemaakt zouden zijn door omwonenden. Wie er achter de explosies zit en wat de schade is, is niet bekend. Op het vliegveld staat Russisch militair materieel en zijn Russische soldaten gelegerd. Mariupol is sinds vorig jaar bezet door Rusland. Op Ibiza is vorige week een Nederlander overleden... nadat hij hallucinerend paddengif had ingenomen, meldt het AD. Het is niet duidelijk of de man van 58 dat bewust deed... of dat er sprake was van een vergissing. Uit onderzoek bleek dat de man was overleden door gif van de Colorado-pad. dat heeft een vergelijkbare werking als LSD. Het weer is helder bij 6 tot 9 graden. In de ochtend volop zon. In de middag neemt de bewolking toe en dan wordt het 18 tot 20 graden.